Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De Navy-index steeg naar ruim 55 punten, de hoogste stand in ruim twee jaar. Vooral het aantal nieuwe orders nam fors toe, waardoor de omvang van de productie steeg. De Navy-index geeft aan hoe het ervoor staat met de industriële activiteit in Nederland. Een score onder de 50 punten geeft aan dat de bedrijvigheid afneemt. In Rotterdam sluiten ook de SP en GroenLinks samenwerking in een college met Leefbaar Rotterdam uit. Dat bleek tijdens het slotdebat van RTV Rijnmond in het stadhuis van Rotterdam. De PvdA had Leefbaar Rotterdam al uitgesloten en daarmee is er met de huidige zetelverdeling in de Rotterdamse gemeenteraad een meerderheid tegen samenwerking met de partij van Marco Pastors en Ronald Seurensen. Seurensen was in 2002 een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam. Hij trok destijds Pim Fortuyn aan als lijsttrekker. Na de moord op Fortuyn nam hij het fractievoorzitterschap van hem over... maar die functie legt hij na de verkiezingen van woensdag neer. Surrense wil wel raadslid blijven. Canada heeft op de Olympische Spelen de ijshockeyfinale gewonnen. In Vancouver versloegen de Canadezen Amerika met 3-2 in de verlenging. Die was nodig nadat de Amerikanen vlak voor het einde van de gewone speeltijd... een 2-1 achterstand hadden weggewerkt. De Canadees Sidney Crosby maakte het winnende doelpunt... De ijshockeyfinale was het laatste medaille-evenement op de Spelen in Vancouver. Canada is ook de winnaar geworden van het medailleklassement met 14 gouden plakken. Duitsland is als tweede geëindigd voor de Verenigde Staten. Nederland sluit de Spelen af als tiende met vier keer goud. Het weer, harde regen en wind, vannacht iets droger.